Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker twee mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Ook Kharkiv zou het doelwit zijn geweest van Russische raketaanvallen. Of daar slachtoffers zijn, is onbekend. De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad was de hele nacht open voor mensen die afscheid wilden nemen van paus Franciscus. De basiliek zou eigenlijk om middernacht dichtgaan, maar toen stonden er nog lange rijen en dus bleef de kerk open. Al tienduizenden mensen hebben afscheid genomen van de paus. Zaterdag is de uitvaart. Tientallen ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie spreken hun steun uit voor vrijwilligers die een lintje krijgen voor hun werk met asielzoekers en vluchtelingen. Dat doen ze via een advertentie in Trouw. De ambtenaren lijken hiermee in te gaan tegen hun eigen minister Faber. Die weigerde vorige maand nog te tekenen voor de lintjes, wat leidde tot veel ophef. Andere kabinetsleden tekenden wel. Het was tot nu toe een goed jaar voor de pensioenfondsen. Door de gestegen rente zijn de dekkingsgraden bij de vijf grootste fondsen gestegen. Dat betekent dat ze genoeg geld hebben om pensioenen uit te keren... en om aan alle verplichtingen te voldoen. Hoewel de dekkingsgraden zijn gestegen... daalden de vermogens van de, van de fondsen wel door de onrust op de beurzen. De hoeveelheid stikstof die boeren, bedrijven en het verkeer uitstoten... moet over tien jaar ongeveer gehalveerd zijn. En dus niet in 2030, zoals eerder de bedoeling was. Dat staat in plannen die het kabinet morgen bespreekt. Het kabinet wil in plaats van harde stikstofdoelen voor het hele land... meer specifieke doelen voor natuurgebieden en bepaalde sectoren. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. Ook smiddags is het grijs en regenachtig. Vooral in het oosten valt veel regen. Het wordt 11 tot 13 graden. Pas in de loop van de avond wordt het vanuit het noorden droger.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 With the lonely go lay, oh lay, oh lay, hoo. You're back with the girl in go lay, oh lay, oh low. Yeah. that makes us wind up when the beat comes on. The girls all line up and the boys all look, but no, they can't touch. But the girls want to know why boys like us so much. They like the way we dance. They like the way we work. They like the way they laugh. It's going across my shirt. They like the way my pants.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 In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker twee mensen gedood bij Russische luchtaanvallen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Ook Kharkiv zou het doelwit zijn geweest van Russische raketaanvallen. Of daar slachtoffers zijn, is onbekend. De Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad was de hele nacht open voor mensen die afscheid wilden nemen van paus Franciscus. De basiliek zou eigenlijk om middernacht dichtgaan, maar toen stonden er nog lange rijen en dus bleef de kerk open. Het was tot nu toe een goed jaar voor de pensioenfondsen. Door de gestegen rente zijn de dekkingsgraden bij de vijf grootste fondsen gestegen. Dat betekent dat ze genoeg geld hebben om pensioenen uit te keren en om aan alle verplichtingen te voldoen. Het weer, het wordt een bewolkte en regenachtige dag bij maximaal 13 graden. walks, I like the way she talks, and she turns me on with a special concern. Now I'm a different guy, and I don't compare to many. But next to her, I'm plain ordinary. Not many can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a nine, a ten, a twenty, fifty.